Mariette Krol met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 15.000. Volgens de laatste cijfers zijn in Turkije ruim 12.000 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn er in Turkije bijna 63.000 gewonden. Over Syrië zijn geen nieuwe cijfers bekendgemaakt. Volgens de laatste schatting van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten... zijn er in totaal zo'n 3500 mensen doodgegaan... Maar de situatie is onduidelijk omdat het land in oorlog is... en deels in handen is van de Syrische overheid en deels van rebellen. De Europese Unie heeft 6,5 miljoen euro aan hulp toegezegd aan Turkije en Syrië. Dat geld komt bovenop wat de lidstaten individueel doneren. Ook gaan er vliegtuigen met generatoren en voedsel die kant op. Het gaat om een van de grootste hulpoperaties die de EU ooit heeft uitgevoerd. Syrië vroeg gisteren om hulp van de EU-lidstaten. Turkije had dat al gedaan. De Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Scholz... hebben in Parijs opnieuw hun steun uitgesproken voor Oekraïne. Ze deden dat bij een bezoek van de Oekraïense president Zelensky aan het Elysée. Zelensky was daar de afgelopen avond na een bezoek aan Londen. Bondskanselier Scholz herhaalde dat Oekraïne tot de Europese familie behoort... Zelensky vroeg in Parijs, net als eerder op de dag in Londen... om gevechtsvliegtuigen voor zijn land. En boerenactiegroep Farmers Defence Force wil volgende maand weer een grote demonstratie houden in Den Haag. Gekozen is voor zaterdag 11 maart, vier dagen voor de provinciale verkiezingen. Die dag staat ook al een klimaatdemonstratie op de agenda van Extinction Rebellion. Die actiegroep wil dan bij Den Haag weer de A12 blokkeren. Farmers Defence Force heeft de demonstratie aangemeld bij de gemeente.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 Oh, wishing well, a crocodile cheese. tears Come on and wish me love thunder love is a stronger emotion she's gotta be so many things getting out of control should drive her away why does she stay it's all about soul stond te verliezen.